Start. Freddy van met het NOS-journaal. In het Erasmus MC in Rotterdam is iemand opgenomen die mogelijk is besmet met het ebola-virus. Bij het RIVM is nog niet bekend of het een man of een vrouw is. Hij of zij is in verschillende risicogebieden in West-Afrika geweest. En raakte vanmiddag onwel in een auto op een parkeerplaats langs de A27. Het is de vijfde keer dat iemand met een verdenking van ebola in een Nederlands ziekenhuis is opgenomen. Er is maar één ebola-geval in Nederland bevestigd. Dat is een Nigeriaanse hulpverlener die zaterdag is opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. De benzinepompen van Total krijgen een systeem waarmee ze met één druk op de knop de politie kunnen laten meekijken als er een overval wordt gepleegd. Dat systeem, Live View, wordt al op meer plekken gebruikt, bijvoorbeeld in juwelierszaken. Volgens de politie zijn er 70.000 camera's aangesloten. Per jaar wordt de knop zo'n 700 tot 800 keer gebruikt. Hoeveel overvallen er daadwerkelijk mee worden opgelost is niet bekend. Dat weet men pas volgend jaar. Er verdwijnen het komend half jaar 105 banen bij de Noordelijke Dagbladcombinatie. Dat zijn zeker 48 journalistieke functies bij het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarden Courant, het Fries Dagblad en de Weekbladen van het bedrijf. En verder moeten er mensen weg op andere afdelingen. Vorig jaar werden al 250 banen bij het bedrijf geschrapt. Er zijn nu 600 medewerkers. Er mag in deze kabinetsperiode niet worden begonnen met het winnen van schaliegas. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie daarover gestemd. Die was van PvdA-leider Samson en GroenLinks-fractieleider Van Ooyik. Ook ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, PVV, SGP en SP stemden voor. En daarmee is er een ruime meerderheid. Minister Kamp zei vrijdag nog dat proefporingen niet onder de motie vallen. Maar volgens PvdA en GroenLinks is dat wel het geval. Het weer. Vanavond meer bewolking en wind en tegen middernacht regen. Morgen vroeg trekt die regen weg. Daarna geregeld zon. Er blijft een bui mogelijk en het wordt een graad of 7.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 You are my home one to make you feel that way. I could be the one to set you free. see when the cloud is gone. Used to be so easy, can't you see? ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.